en dit is het nieuws van NOS op 3. Iedereen wilde asiel en iedereen krijgt asiel. VVD, NSC en BBB zijn het eens geworden over hoe nu verder... nadat de PVV uit het kabinet stapte. Het asieldossier van minister Faber wordt nu verdeeld over de drie overgebleven regeringspartijen. Vertelt verslaggever Lars Geerts in Den dus krijgt minister Van Heijem van NSC er een deel bij. Dat zal gaat om arbeids- en studiemigratie. Je krijgt ook minister Keizer, die over wonen gaat, een deel. En minister Van Wil, die eh, van Justitie, die nu de asielportefeuille waarneemt, krijgt ook een deel. En dat is dan de oplossing die ze hebben bedacht na meer dan een week steggelen uh, over de overgebleven plekken in het kabinet die zijn achtergelaten door het vertrek van de PVV. In Brussel zijn meerdere mensen opgepakt bij een grote politieactie. Dat schrijven Belgische media. In een wijk daar is al sinds vanochtend een grote politieactie aan de gang. Het gebied is afgezet en er zijn 800 agenten ingezet. Met de actie wil justitie drugshandel tegengaan. Brussel is de laatste maanden meerdere keren opgeschrikt door drugsgeweld. In februari werd er een man doodgeschoten. Volgens de politie wordt er door criminele bendes een oorlog uitgevochten. En dan het einde van een stukje muziekgeschiedenis in Nederland. Oh Wereldartiesten als Michael Jackson, de Rolling Stones en U2 stonden er. Maar na deze week is het klaar met concerten in De Kuip. Het Rotterdamse stadion wordt nog één keer omgetoverd tot concertlocatie... voor drie avonden met Direct. Daarna doet de Haagse band het licht uit. Wij kwamen hier zelf net eh, voor het eerst binnen en het was echt oprecht overweldigend. De Kuip wordt door de gemeente financieel gecompenseerd voor het schrappen van concerten. Dat geld wordt onder meer gebruikt om het stadion op te knappen. Eén ding is nog wel even spannend voor Direct. Doodeng, het weer. Zeg maar, van je, gaat, je bent al een jaar, anderhalf jaar bezig met een productie. En dan heb je één grote factor. Je doet het in de open lucht. En dan heb je gewoon het weer niet in de hand. Maar hey, het ziet er goed uit. Vrijdag een beetje opletten. Misschien kan hier en daar een pittig beetje vallen. Maar het komt allemaal goed. Ja, het weer van nu. Wat wolker, maar ook steeds meer zon. Bij 18 tot 22 graden. Morgen meer zon en wat warmer. Bij 23 tot lokaal 29 graden.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 promise of a lifetime of love. Now I know. 借的不回头。 lose. Baby, I'm so lonely all the time. Everywhere 9 FM. ZFM.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 Hey, got candy in my ears tonight, baby against our will. It's early and I know. keeping you on your toes And she's perfectly focused She's lost in the moment Ooh, ooh, ooh, yeah, ooh, yeah all on you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 give me that step by step? Won't you give me that step by step? ZFM 106.9 FM. van Zandvoort. Dit is ZFM. Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. VVD, BBB en NSC krijgen alle drie een deel van de asielportefeuille. Dat hebben de fractievoorzitters afgestemd. De partijen wilden alle drie de asielministerspost hebben... na het vertrek van de PVV uit de coalitie. Ze willen de kiezers laten zien dat ze het beter kunnen dan de PVV. Het is nog onduidelijk wat de gevolgen zijn van de treinstaking vrijdag. Vakbonden roepen spoorpersoneel op om overmorgen in de regio's Noord en Zuid het werk neer te leggen. De demissionair minister Van Heijem wil dat het hele arbeidsongeschiktheidsstelsel herzien wordt. Hij vindt dat noodzakelijk omdat het aantal mensen dat wacht op een UWV-keuring de komende jaren flink stijgt. Het weer, veel zon bij zo'n 21 graden. Morgen nog wat warmer met 30 graden. ZFM. ZFM. we are not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 Zandvoort. ZFM. say to you, can you keep the secret? Would you know just what to do or where to keep it? Then I say I love you, foul the situation. Hey girl, I thought we were the right combination. Who broke my heart? You did, you did. Hold to the target, blame Cupid, Cupid. You think you're smart. fire was only but it seems you don't care. I care not to know, I can never love you. Who broke my heart? You did, you did. Brought you the target, like you, you think you're smart, stupid.